Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met NOS-journaal. Russische sporters die de afgelopen dagen van de Internationale Sportbond te horen kregen... dat ze mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio zijn toch nog niet zeker van deelname. Het IOC heeft op de valreep een jury in het leven geroepen die het allerlaatste oordeel mag geven. Drie deskundigen lichten de komende dagen alle besluiten door die zijn genomen door de afzonderlijke sportbonden. Die willen zeker 100 Russische sporters weren. De jury van het IOC kan die besluiten vernietigen of bevestigen. Vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Rio kampt Brazilië met een groot tekort aan beveiligers, meldt de Wall Street Journal. Het beveiligingsbedrijf dat mensen moest werven heeft er maar 500 aangetrokken, terwijl er 3000 nodig zijn. Om de beveiliging van de Spelen op orde te brengen zet Brazilië nu politieagenten in uit het hele land. Zelfs gepensioneerde agenten zijn opgeroepen om weer aan het werk te gaan. Ook vandaag zijn er extra controles op en rond Schiphol. Sinds gisterochtend worden automobilisten naar de luchthaven gecontroleerd vanwege een mogelijke terreurdreiging. Ook op de luchthaven zelf zijn zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen. Reizigers krijgen het advies op tijd te komen omdat de wachttijden langer zijn. Het besluit voor de extra controles werd vrijdag genomen. De marechaussee wil niet zeggen op basis van welke informatie de controles zijn verscherpt. Een Amerikaanse skydiver heeft een sprong uit een vliegtuig overleefd zonder parachute. Hij deed dat in Californië op een hoogte van 7600 meter. De vrije val duurde ruim twee minuten en was live te zien op de Amerikaanse televisie. De man van 42 kwam met een snelheid van 200 km per uur veilig terecht in een groot vangnet van zo'n 30 bij 30 meter. Na afloop sprak hij van een fantastische ervaring. Het weer van tijd tot tijd zon, er trekken ook enkele buien over. Landinwaarts kan er later onweer bij zitten. Het wordt 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate.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 internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Langzaam droogt het zoute water op je huid en gaf mijn tenen dieper in het zand. Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik Yeah. easy. The reason I think I'm something special, baby, is cause I was never broken by you.